uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Amsterdam zet bijna alle bouwplannen in de ijskast. Door de crisis is er geen geld voor en door het instorten van de kantorenmarkt is er geen vraag. Alleen projecten die echt noodzakelijk of rendabel zijn gaan door. Dat heeft de Amsterdamse wethouder van Poelgeest in een brief aan de gemeenteraad laten weten. De gemeente Amsterdam grijpt nu in omdat ze geen forse tekorten wil oplopen. Eberhard van der Laan wordt definitief burgemeester van Amsterdam. De gemeenteraad droeg de PvdA vorige week voor. En het kabinet neemt de voordacht over. Van der Laan, die 55 is, was van eind 2008 tot de val van het kabinet minister voor Wonen, Wijken en Integratie. Daarvoor was hij jarenlang advocaat. Ook zat hij voor de PvdA in de Amsterdamse gemeenteraad, onder meer als fractievoorzitter. De Britten gaan in mei volgend jaar naar de stembus voor een referendum over het kiesstelsel. Dat heeft een bron in de regering Cameron laten weten. Een referendum over het kiesstelsel was een voorwaarde voor de liberaal-democraten om mee te doen aan de coalitie met de conservatieven. Nu is er een systeem waarbij de kandidaat die in een district de meeste stemmen krijgt de zetel wint. De overige stemmen gaan verloren. Daardoor haalden de liberaal-democraten 23% van de stemmen, maar niet meer dan 9% van de zetels. Binnen de conservatieve partij, en ook binnen Labour, is veel verzet tegen aanpassing van het kiesstelsel. Veel mensen nemen vrij om het Nederlands elftal vanmiddag te zien spelen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de mensen die normaal moeten werken vrij is of eerder naar huis gaat. Een kwart van de mensen die wel moeten werken kijkt de wedstrijd op het werk. De aftrap van de kwartfinale tussen Nederland en Brazilië is om vier uur. En daardoor is het op de weg nu al drukker dan normaal.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 De vrijdagmiddag in het eh, WK voetbal. Nederland-Brazilië, heel Zandvoort is oranje. Het hele land is in spanning. Maar wij zijn er gewoon met de Euro Breakdown jaargang 20 alweer. Aflevering 26 van deze jaargang 2 juli 2010 is de dag van vandaag. De lijst bestaat deze week uit 17 stijgers, 2 zittenblijvers, 18 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. De ruimte in de lijst moet dan natuurlijk gemaakt worden door drie platen. Drie platen die toevallig allemaal alweer 13 weken lang in de lijst van Europa hebben gestaan. Adam Lambert hoort erbij What Do You Want From Me vanaf eh, plek 37. Gabrielle Chilmi is on a mission. Nou ja, die missie is nu dus over na 15 weken. En Cascada met Dangerous ook dus die 15 weken erin gestaan en nu uit de lijst. De snelste stijger is in handen van Ina. Amazing gaat in totaal 8 plaatsen omhoog. Rio met One Heart zakt er 10. Een B.O.B. met Nothing On You staat alweer 17 weken in de lijst genoteerd en is daarmee het langst genoteerd van allemaal. Vorige week stond hij trouwens met die plaat nog op 36. Eh, Deze week zakt hij naar beneden naar de allerlaatste plek toe. De uitzending gaan we straks dus ook met hem beginnen. Daarna trouwens de nummer 38 er meteen achteraan. Die is in handen van JC. Young Forever staat 16 weken in de lijst. Zak van 35 naar die 38ste plek. Sheryl Cole met Parachute staat er dan nog tussen. 13 weken lijst van 34, gezakt naar 39. En van 36 naar 40 in de 17e eh, week.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 let it run. Slamming Bentley doors, hopping out of Porsches, popping up on Forbes list, gorgeous. Hold up, niggas started lost it. They be talking bullshit. I be talking more shit, they nauseous. Hold up, I'll be here forever. You know I'm on my fall shit, but I ain't with foreclosure. I will never forfeit less than four bars. Google bring the chorus in. Did you get the picture yet? I'm painting you a portrait of young. Forever young, I wanna be forever young, forever young. Do you really want to live forever, forever, forever young? 16 weken lang alweer in de lijst van Europa terug te vinden, JC Young Forever. Dan gaan we naar de eerste binnenkomer op eh, plek 37. Het is haast ongelooflijk te noemen de wonderlijke terugkeer van Train. In het grijs verleden scoorde de band een eh, grote hit met Drops of Jupiter. Maar daarna liep eh, niemand echt meer warm voor deze Amerikaanse band. De noodkreet van Train eh, met een nieuwe album Save Me San Francisco lijkt na 9 jaar zonder succes toch wel weer een gouden greep te zijn. Hey Soul Sister is een mega hit geworden. En ook in Nederland verbleef de plaats 7 weken lang op de hoogste positie nu is het tijd voor een, eh, een moeilijke tweede. Daar lijkt de band toch weer een andere kant op te gaan. Maar Hey Soul Sister nog een originele volkplaat is, is opvolger If It Is Love, een eh, vlakke pop-rockplaat.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 If it's love. that's enough for me. hadden we al uh, eh, JC, dit is dan eh, Alicia Keys. JC heeft natuurlijk ook een keer meegedaan aan eh, deze versie van de plaat. Althans toen de Empire State of Mind deel 1. En dit was Alicia Keys in de eentje, de Empire State of Mind part 2. <laughs> Hoe geniaal kan je titels verzinnen, hè? Het heeft een kleine vier jaar geduurd. Maar eindelijk hebben de Sister Sisters het vervolgalbum op Tada af. De Amerikaanse band kwam in juni met het album Nightwork op te proppen. De titel staat niet op zichzelf. Het maken van de plaat was letterlijk nachtwerk. In juni vorig jaar begonnen de Sisters pas met het schrijven van de nummers. Een krappe tijdsplanning, al heeft de band het eh, zelf naar gemaakt. Al in 2007 zijn ze namelijk begonnen met eh, het schrijven van nieuwe songs. En vorig jaar eh, rond deze tijd was het album eigenlijk al helemaal klaar om in de schappen te verschijnen. De Sisters waren echter niet tevreden met het resultaat en gooiden gewoon het volledige album op zolder en begonnen weer van voren af aan. Dat de Sis Sisters dus bepaald zijn, uh, zijn tegen deze tijddruk. Dat bewijst de band met een uh, strakke single weer. Fire with Fire. Het is geen tweede I Don't Feel Like Dancing, Maar het eh, poppige 70s sound is weer helemaal terug bij de Sister Sisters. Fire with Fire komt deze week nieuw binnen in de lijst van Europa. Die doen dat op plek 34. Now the city de die heet Fire with Fire. Deze week dus binnen op eh, plek 34. 33 is er dan voor Ina met Love. 15 weken in de lijst, zak van 30 naar 33. En op 32 ook een nieuw binnenkomen. De successen van Eminem en Rihanna zijn haast niet meer op 200 te tellen. En binnenkort zullen ze ook wel aan hun voeten niet meer genoeg hebben. Nieuws dit wordt namelijk de samenwerking eh, Love The Way You Lie. En de tweede single van eh, Eminem's nieuwste album Recovery. Rihanna heeft wel met eh, De Amo in Europa nog een troef achter de hand. Mocht deze samenwerking niet verlopen zoals verwacht. Love the Way You Lie die heeft volgens eh, velen wat weg van Empire State of Mind van JC en Alicia Keys. In vergelijking met die eh, wereldhit maakt de verwachtingen wel erg hoog. En wat mij betreft heeft deze plaat wel alles in zich om wereldwijd toch wel weer een hit te gaan scoren. Deze week komen de twee dus binnen in de lijst van Europa. Eminem en Rihanna. Toen het op nummer 32 Love the Way You Lie. you what it Deze week komen ze binnen op eh, nummer 32 in de lijst van Europa. ZFM, Westkust, weerbericht. Het is deze vrijdag weer een vrij zonnig zomerweer. Temperatuur die stijgt snel naar tropische waarden. Overal zal het ruim 30 graden worden. De matige wind die waait uit zuiden, maar in de loop van de middag draait hij wel weg naar het westen. En zal de temperatuur iets dalen naar aangenamere waarden. De kans op een lokale donderbui die is klein, maar niet geheel uitgesloten. Vanavond en de komende nacht is het dan weer wisselend bewolkt en blijft het weer eh, droog. De temperatuur daalt dan naar een graadje of 17. Morgen ook weer geregeld zonneschijn, maar er zijn ook wolkenvelden. En met name in de middag kan er een eh, enkel buitje voorkomen. Daarbij zelfs kans op onweer. De wind waait uit noordwesten is zwak tot matig verkracht. temperatuur stijgt naar 24 graden op het zand. En een graadje of 27 elders in onze regio. Zaterdagavond en zondagnacht is het weer wisselend bewolkt, maar droog. Lokaal ontstaat er mist en het koelt af naar een graadje of 14. Zondag schijnt geregeld de zon en het blijft droog. De wind die waait uit het zuidwesten is over land meest matig. Aan zee vrij krachtig. Een kracht van 5 kan hij wel halen. De temperatuur stijgt zondag naar maximaal 24 graden. Zondagavond en eh, maandagnacht is het weer wisselend bewolkt, maar droog. En bij een afnemende zuidwestelijke wind daalt de temperatuur dan naar een graadje of 15. Het ritme van Zandvoort. van Dam. veel stijgers eh, zitten deze week niet in. Nou ja, 17 stijgers, maar niet veel plekken. Dit was degene die het meest omhoog ging in handen van Ina Amazing. Ze gaat van 39 naar 31. En dan wil ik die hebben. Even tijd namelijk voor een overzichtje. B.O.B. Nothing On You staat 17 weken in de lijst van Europa. Hij zakt wel van 36 naar 40. Cheryl Cole met Parachute zakt ook 5 plaatsen in haar 13e week naar 39. Drie plaatsen verlies voor JC Young Forever in de 16e week. Train If It Is Love, nieuw binnen op 37. De Baseballs Umbrella, 13 weken in de lijst, zakken drie plaatsen naar beneden. Alicia Keys, Empire State of Mind, part 2, staat nu 15 weken in de lijst, zak van 31 naar 35. De Sister Sisters, A Fire With Fire, komt nieuw binnen op 34. En op 33 Ina met Love, Ze zakt drie plaatsen in haar 15e week. Eminem en eh, Rihanna, Love The Way You Lie was de hoogste binnenkomen deze week op 32. En op 31 hoorden we net eh, Ina met Amazing. Twee weken staat zij dus in de lijst van 39 omhoog naar 31. Dan slaan we een paar over totdat we op plek 27 komen. Vorige week kwamen ze binnen op 32 Lady Antebellum, Need You Now. En deze week stomen ze dus door naar die 27e eh, plek. En geniet van deze plaat, want wat is die lekker zeg. reaching for the phone cause I can't fight it anymore. And I wonder if I ever cross your mind. For me, it happens all the time. It's a quarter after. dance? I'm standing here with you, I want you move. Even if it throws you to the fire, fire, fire, fire. fire. hoofdletter Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. oh. Trying to keep my hands off, but you're begging me for more. Round Vrijdagmiddag, 10 minuten voor de klok van 4 uur. Je radio staat op CFM Zandvoort. Dit is de Euro Breakdown. De lijst met de 40 zomerhits van dit moment. Dit was Enrique Iglesias samen met Pitbull. I Like It staat alweer 4 weken in de lijst. Van 28 omhoog naar 25. Daarvoor Kylie Minogue met All The Lovers. Zij staat 3 weken in de lijst. Van 29 gaat zij omhoog naar 26. Lady Antebellum, Need You Now hoorden we ook. Week, eh, vorige week kwamen ze weer op 32. Deze week gaan ze 5 plaatsen omhoog naar 27. Ik heb de nummer 23 nog voor je klaarstaan. Die is in handen van B.O.B.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 Ze zakken van 12 naar 22. Ik heb nog een eh, overzichtje voor je klaarstaan. nummer 30 deze week Ias met solo. Hij zakt 4 plaatsen in zijn 12e week. Grammar van Etsy, Why Don't You staat 14 weken in de lijst. Levert 5 plaatsen in van 24 naar 29. Owl City, de Umbrella Beach staat 11 weken in de lijst. Van 27 zakken naar 28. En Lady Antebellum, Need You Now gaat van 32 naar 27. Kylie Minogue, All Lovers, nu drie weken in de lijst. Ook drie plaatsen omhoog van 29 naar 26. Enrique Iglesias en Pitbull, I Like It, vier weken in de lijst van 28 naar 25. Shakira met Gypsy levert uh, even snel rekenend uh, ah, zes plekken in, van 18 naar 24. Dat alles in haar 14e week. En B.O.B. met Airplane staat drie weken in de lijst van 25 naar 23. Rio One Heart, 11 weken in de lijst, van 12 zakken naar 22. En Kesha, Your Love Is My Drug staat 10 weken in de lijst. Vorige week nog terug te vinden op 13. Deze week terug te vinden op plek 21. We gaan op weg naar het nieuws van 4 eh, uur. Daarna zijn we nog bij je terug met de nummer 1 van Europa. Die hoor je natuurlijk even voor 5 pas voorbij komen. En ook zullen we wel een beetje op de hoogte houden wat er allemaal in Poort eh, Port Elizabeth Stadion gebeurt in eh, Zuid-Afrika. Nederland en Brazilië staan klaar om te beginnen daar.